Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Britten te beveiligen. Het hek is gebruikt bij de NAVO-top van vorige week in Wales. De Britse minister van Immigratie Brokenshire wil het nu aan Calais geven, zodat daarmee kan worden voorkomen dat vluchtelingen aan boord van de veerboten naar Engeland komen. De burgemeester van Calais had vorige week nog gedreigd de haven te sluiten als Londen niet snel met hulp zou komen. Vorige week bestormden 80 illegale vlak voor vertrek een veerboot naar Dover. Dat mislukte doordat de bemanning brandslangen gebruikte om hen weg te houden en de laadklep omhoog trok. Arabische landen gaan actief meedoen in de strijd tegen de islamitische staat. Tijdens een bijeenkomst van de Arabische Liga in Egypte hebben de 22 lidstaten afgesproken dat ze zullen proberen te voorkomen dat jihadstrijders zich aansluiten bij IS en dat er financiële of andere hulp aan IS wordt gegeven. De Liga volgt daarmee een resolutie van de VN. De Arabische landen zegden ook steun toe aan andere internationale acties om IS aan te pakken. Daarmee werden de luchtaanvallen van Amerika niet genoemd, maar volgens diplomaten betekent dit wel een stilzwijgende steunbetuiging. Of er ook directe militaire steun komt is niet duidelijk. Topman Arabi zei dat militaire acties mogelijk zijn onder de paraplu van een gezamenlijk Arabisch pact tegen IS. De vrouwenfinale van de US Open is gewonnen door Serena Williams. Ze versloeg de Deense Caroline Wozniacki in twee sets, twee keer 6-3. Het is de 18e Grand Slam titel voor Serena Williams en daarmee komt ze op gelijke hoogte met haar landgenotes Chris Evert en Martina Navratilova. Alleen de Duitse Steffi Graf onder meer, namelijk 22. Het weer vannacht opklaringen met kans op mistbanken en zo'n 10 graden.